namelijk aandelen. Het weer tot slokken uit tot stevige buien met onweer en mogelijk ook met hagel en windstoten of zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk overal droog en dan wordt het een graad of 17. Morgen is het iets minder heet met maxima van 23 tot 28 graden. Er is zon, maar landinwaarts valt er ook een enkele regen- of onweersbui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Hilversum en Eembrugge 2 kilometer. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 2. A8 Amsterdam richting Zaandam tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam 3 kilometer. Op de AN15 Europort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse. 6 kilometer, daar staat een kapotte auto. Eén rijstrook is daar dicht.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 omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen... blijkt een Iranier te zijn die studeert aan de Universiteit Gent. Hij was voor zijn studie bezig met metingen van straling van mobieltjes. De politie dacht aan een bomgordel omdat de man een jas droeg waar draden onderuit staken. De politie zegt dat de man niet duidelijk maakte